Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. En op de A28 Amersfoort-Groningen.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 Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de Ronden van Haarlem. En natuurlijk eh, een goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Dokkum, Hamburg en niet te vergeten Boetangen. En waar ook ter wereld. En goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Ja, we, eh, vorige week zaten we hier ook al met een eh, gezellig afscheid van Hans uh, Sandbergen. Ja. Eh, dat vond ik wel geslaagd. Zeker. Maar ik hoop niet dat je ermee bedoelt dat we dat volgende week weer moeten doen bij iemand. Uh, nee, ik dacht niet. Misschien over een tijdje. <laughs> Misschien over een tijdje. Ja, ehm, ja eh, jij bent uh, keurig op tijd hier. Ik ook. En ondanks het feit dat de wintertijd is ingegaan. Want voor hetzelfde geld hadden we dus een uur te vroeg hier verschenen. Nou, dat kon niet. Want jij hebt me daar eh, de afgelopen week toch regelmatig aan herinnerd dat ik dat vooral niet moet vergeten om die klok terug te zetten. Dus daar <laughs> was geen ontsnap aan. Oké. Maar goed, het woord winter bracht mij bij een prachtig stuk muziek dat Stan Kenton eh, ooit opnam met zijn big band en de zangeres en Wizards. Hier is Winter in Madrid. Het eh, is al heel slecht weer met sneeuw en zo in eh, Amerika. En er staat ons misschien ook nog wel het een en ander te wachten eh, binnenkort. Dus daarom, na nou, het winterse geluid van Stan Kenton, een lekkere bossa nova. Oh, Barquinho, gespeeld door organist Walter Wanderley met percussie en andere rippen. Een opname uit 1967. Hans je eh, hebt mij een cd gegeven. Wie ja. is dat? Nou, die hebben we al lang niet meer gehoord. En eh, wat er over het algemeen wordt gedraaid, de pianist eh, Oscar Peterson en, in consorten, hè, dat, dat, die kent iedereen, maar goed. Kijk, Errol Garner is natuurlijk een fantastische pianist, autodidact, hij heeft het allemaal zichzelf aangeleerd. En dit is een, een opname uit de 50 jaren. En dit is toch wel erg virtuoos gespeeld. That old black magic. I've never had before It's just like mother says I sit around starry eyed Festival. Ja. Uh, ja, is toch wel een hele bijzondere zangeres. Uh, de dames worden allemaal, allemaal wat ouder. Eh, Rita Reis, Gretje Kouwveld. een beetje sleet Ja, ja, en dat mag ook na al die jaren. We hebben hun verdiensten voor de, Nederlandse jazzmuziek meer dan gedaan. Maar het, ja, het houdt allemaal een keer op. En, en dat is allemaal niet erg. En het is het op waarde schatten. Maar dit was It Might As Will Be Spring. Om nog maar even te verwijzen naar dat vervelende winter die we misschien krijgen. En een winter in Madrid. En ik had gisteravond April in Paris in mijn hand. Eh, eh, ja, ach, eh, laten we toch maar hopen op een beetje, op een beetje zacht. Nou, ik heb gehoord, ik heb hoor vertellen dat onze vriend Piet Paulusma ons uh, voorspelt 50 centimeter sneeuw. Ja, maar toch alleen bij hemzelf in de voortuin, hoop ik. Ik mag het hopen, ja. Ja, nou, laat Paulusma het allemaal lekker zelf houden. Hans, draaien natuurlijk heel veel Amerikaanse jazz. Maar ik kreeg het verzoek om eens wat te laten horen van een Engelse big band. Mhm. De band van trombonist Ted Heath. Ja. Die man heeft meer dan 100 albums gemaakt en meer dan 20 miljoen platen verkocht. Hij zelf overleed in 1969, eh, maar zijn band bleef tot december 2000 bestaan. Maar ik heb hier een opname uit de tijd dat hij nog op de, op de bok stond. Ted Hees en Big Band met het succesnummer van Lionel Hampton, Flying Home. Goedemorgen Zandvoort, wakker? Lover Come Back To Me. Full swing gebracht. Maar wie zong het? Barbara Streisand. Ah, Vaak zangeres van softe pop. En ik heb er ook nog nooit zo uitbundig gehoord. Maar dit was dan ook uit de jaren 60. Hans. Nou, de, eh, ik, heb, eh, ik heb een beetje accordeon eh, meegenomen. Mhm. Eh over nou, overigens wel buitengewoon verbaasd eh, over eh, Barbara Struijs, zo uitbundig. ik denk een nieuwe vriend toen. Ik denk, ik denk het ook. Zou kunnen, zou kunnen, ja. Maar dit is wel een, een eh, hele bijzondere jazz... accordionist. Nou, laten we maar even, ik hoop over vertellen, maar laten we maar luisteren. Richard Caliano, Mr. Clifton. En in die tussentijd hebben wij genoten van zijn muziek. We hebben wel even zijn eh, schoenen gepoetst natuurlijk. Ja, ja, ja. ja nee, maar voor, eh, voor dit soort muzikanten gaan wij graag de schoenen poetsen. Zeker, ja. We hadden het er eh, net al over dat wij vorige week afscheid hebben genomen van Hans Sonbergen. als presentator van Sea Jazz. Ik heb nog een afscheidsmuziekje voor hem, namelijk uh, nog een keer zijn geliefde instrument, de vibrafoon en bespeeld door een van zijn meest geliefde vibrafonisten, Lionel Hampton. En om de galm van het instrument goed te laten doorklinken, is het een ballad. Hampton met I Only Have Eyes For You. Share the body lovers more than friends. Who knows where one starts, one ends. Tracing lives through And I have life to hold the greatest story never told not perfect yet but close enough for love Just lovers more than friends Who knows where one starts, one ends Tracing lives through sleepless nights That I'll remember Verstilde jazz, close enough for love. Ingetogen gezongen en gespeeld door de zingende pianiste Shirley Horn. Hans. Ik, eh, nou, ik wist natuurlijk niet dat je dit eh, zou gaan draaien. Dus wat ik jou aan het gegeven heb, dat sluit hier wel aardig op aan. Het is ook redelijk ingetogen. En dat wordt gezongen door Catherine Russell. En die heeft dat, eh, die muzikaliteit toch wel een beetje meegekregen. Want haar vader was Louis Russell. En die was jarenlang de musical director van Louis Armstrong. Oh. En haar moeder was docente aan Juilliard en de Manhattan School of Music. En dan heb je toch wel wat muzikaliteit meegekregen. Zit in degene. Absoluut. Dus laten we maar eens luisteren naar Inside This Heart of Mine. outside it's sunny, but this heart of mine. Blue skies taunt me. Memories haunt me. You don't want me. that's a real bad sign Love is a stranger inside this heart of mine this heart of mine Kirk, multi-instrumentalist, eh, fantastische muzikant, speelt eh, allemaal eh, een heleboel instrumenten. Nou, dit was er een, Fly By Night. Ja, het eerste uur is weer bijna voorbij, Hans. <clears throat> We gaan proberen een vraag te beantwoorden. En dat laat ik doen door onder andere Jay Milliken en Ben Webster. What is this thing called love?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 Twee jaar lang stond er hem 55 miljard euro te veel op de balans aan risicovolle investeringen. Door de ontdekking van de blunder bleek de Duitse staatsschuld 55 miljard minder te zijn dan was aangenomen. Volgens Bach moeten er nog koppel...